uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering is verrast door de snelheid waarmee de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan. Het Afghaanse leger heeft het land niet kunnen verdedigen, zei minister Blinken bij CNN. En het ging allemaal sneller dan we hadden verwacht. President Biden heeft nog niet gereageerd. Hij zit in zijn vakantieverblijf Camp David. Medewerkers zeggen dat Biden een van de komende dagen een toespraak zal houden. Intussen zwelt de kritiek op zijn Afghanistan-beleid aan. Republikeinen vragen zich af waarom de inlichtingendiensten niet hadden voorzien... dat de Taliban na het vertrek van de Amerikaanse troepen zo snel zouden oprukken... waardoor de VS nu hals over kop zijn diplomaten uit Afghanistan moet terugtrekken. Een onbekend aantal Nederlanders is uit Afghanistan vertrokken met Oekraïense vliegtuigen. De Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken schrijft op Twitter dat toestellen uit zijn land Nederlanders hebben meegenomen naast Oekraïners, Afghanen, Kroaten en Wit-Russen. Het is niet duidelijk of het gaat om diplomaten of bijvoorbeeld medewerkers van hulporganisaties. Nederland stuurt ook zelf een militair vliegtuig naar Afghanistan om ambassadepersoneel en tolken op te halen. D66-leider Kaag blijft erbij dat ze niet meer wil samenwerken met de ChristenUnie. Ze herhaalt in het AD dat ze een coalitie wil van haar partij met VVD, CDA, PvdA en GroenLinks. We hebben daar de afgelopen weken goed over nagedacht, zegt Kaag. Die benadrukt dat het roer om moet. De coalitie die zij voorstelt heeft niet alleen een meerderheid in de Tweede Kamer... maar ook in de Eerste Kamer. Na een onderbreking van vier weken gaat de formatie vandaag weer verder. Informateur Hamer ontvangt Kaag en VVD-leider Rutte... die samen een aanzet voor een regeerakkoord hebben geschreven. Volgens Kaag is daarin nog voldoende inbreng van andere partijen mogelijk.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 ZFM's antwoord. 106.9 FM. whisper turn into a scream Do you wanna go out there and see the world and all its truth There's a lot that you can do without giving in But one of these days Tell me do you wanna believe it? Tell me, Do you wanna receive it fate and fortune in your hand? Is there to understand not the giving? Tell me do you wanna believe it? Tell me would you wanna receive this life that's only meant for choose without giving in. There's no one like you. the Mercedes you drive. That's what I feel the moment you on. There's so much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo.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 Zo je bomp je beestje. Zat je bent welkom op mijn feestje. Jouw dag is vandaag. Hey, ze hebben het echt gezien, mama. Weet je wat ik met die rap verdien? mijn spaceface, met mijn spacecake. Ben jij je echte faceface, word jij mijn spacecake. En jij bent goed opgevoed, vraag het mama. Today we go fuck it up, jouw dag is vandaag. Jouw dag is vandaag. Hey, ze in het echt gezien, mama. Weet je wat ik met hier rap verdien? best veel, why they mad at me?